Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de brand in een Filipijnse slippersfabriek is opgelopen naar 72. Het vuur in de fabriek in de buurt van de hoofdstad Manila zou gisteren zijn ontstaan door laswerkzaamheden. Wonken die daarbij vrijkwamen zouden de fabriek in lichter laaien hebben gezet. En veel slachtoffers zouden verkoold zijn. Voor de veerboot van Den Helder naar Texel staan lange wachtrijden. Door een storing kan maar één van de twee boten varen. Rond 1 uur was de wachttijd opgelopen tot zo'n 2 uur. Door de technische problemen zat ook het verkeer in de omgeving vast. De veerbootorganisatie had vanwege het drukke hemelvaartweekend vandaag juist een tweede veerboot ingezet. Bij een brand in een disco in Keulen zijn meerdere gewonden gevallen. Er ontstond een steekvlam toen topless danseressen brandende alcohol schonken op de bar. Sommige bezoekers werden overspoeld met brandende alcohol. Zeker vier mensen raakten zwaar gewond. De brandweer rukte uit met 50 hulpvoertuigen om alle slachtoffers te kunnen behandelen. Het vuur was tegen de tijd dat de hulpverleners aankwamen alweer geblust door het personeel. Er is aangifte gedaan tegen de discotheek in Keulen. De sluiting van de poortjes op station Rotterdam Centraal heeft geleid tot minder zwartrijders. Volgens de NS zijn sinds de sluiting begin deze maand ruim duizend zwartrijders opgepakt. En ook zijn er in Rotterdam meer treinkaartjes verkocht en hebben meer mensen het saldo van hun OV-chipkaart verhoogd. Er wordt dit weekend gewoon gevoetbald in Spanje. Een Spaanse rechter in Madrid heeft een staking van de Spaanse spelersvakbond verboden. Aanleiding voor de staking was een nieuwe wet van de Spaanse regering... waardoor de tv-rechten voor de wedstrijden collectief verkocht moesten worden. Voorheen deden sommige clubs dat zelf. Spelers werden niet betrokken bij gesprekken over de nieuwe wet... voelden zich buitengesloten en wilden daarom staken. Het weer. In het noorden nog wat bewolking, maar ook daar geleidelijk meer zon. Vanavond in het zuiden wat regen. Het is daar maximaal 18 graden. Morgen trekt de regen snel weg en dan gaat overal geregeld de zon schijnen. En dan wordt het zo'n 16 graden. Dit is Verkeersupdate. Verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen bij Muiden 2 kilometer.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 En op het internet via zfm-live. En mijn naam is Hart van der Meer. Het is toch wel hemelvaartsdag, maar toch geen reden om niet te gaan draaien. Het is een mooie dag en heel heleboel mensen hebben de weg naar uh, Zandvoort weten te vinden, heb ik gemerkt. Maar goed, we zijn er en we zijn op tijd. Dus we gaan zo beginnen. We gaan eh, beginnen met een glaasje champagne om de stemming erin te brengen. En daarna a whole lot of love en veel plezier. even een verschil tussen eh, wat ik aankondigde en wat er gespeeld werd. Wat ik aankondigde was A Whole Lotta Lovin'. En als ik nog een gaatje vind in het programma, dan komt die er nog vanzelf aan. Maar dit was I Can't Go On, Rosalie. Maar het was wel Vets Domino, dat dan weer wel. En we begonnen met een glass of champagne, een track van de LP Trouble... uit 1976 van de groep Sailor. Gilbert O'Sullivan die heeft eh, I Wish I Could Cry geschreven en gezongen... in twee verschillende uitvoeringen. De uitvoering op de CD, op de LP... En ook de single-uitvoering. En die heeft mijn voorkeur. 1971 was het eh, Gilbert O'Sullivan en I Wish I Could Cry. Zijn we alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 14 eh, mei 1965. Jawel, drie nieuwe binnenkomers. En eh, de eerste komt van de Dixie Cups uit Amerika. En zij hadden een aantal hits, waaronder Chapel of Love, maar ook deze. Nieuw op 39, Ico Ico. told your grandma I'm gonna set your flag on fire. Talking about henna, henna, Aiko, Aiko, Ande, Giacomo Fino, Anane, Giacomo Finane. Look at my king, all dressed in red. Aiko, Aiko, Ande, I bet you five dollars he'll kill you dead. waren de Dixie Cups met uh, eh, Ico Ico. Een eh, redelijk succes overal ter wereld. En de volgende ook trouwens. Nieuw op 33, Sandy Shaw. Long Live Love. Venus must have heard my plea. She is sent someone along for me. for somebody to call mine, and at last he's come along.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 En die deden eigenlijk helemaal niks. Eén eindigde op 43. Niet echt een wereldschokkend succes. Maar de vierde, dat was He's in Town. Die eindigde als derde. En de zesde plaat, dat was Poor Man's Son. Nieuw op 28, de Rocking Berries. beach day with the rising sun. I've got a job and it must be done. 1980 was dit en het werd geschreven door Donna Summer zelf... samen met Giorgio Moroder, die ook eh, de productie voor zijn rekening nam. Het was haar tiende top 10 hit, jawel. Eh, we gaan naar uh, ABBA luisteren, een single uit 1979... compositie natuurlijk van Björn en Benny... en gezongen door Agneta. Gimme, gimme, gimme, a man after midnight. waren de, de, dames en heren van ABBA met Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight. En zes dagen geleden kregen we het bericht dat Rutger Gunnarsson, de vaste bassist van ABBA, was overleden. Ja, er zijn heel veel muzikanten, nationaal, internationaal bekend, die eh, in deze periode eh, niet meer onder ons zijn. Eh, het schijnt een, de tijd van het jaar te zijn, blijkbaar. deze, de volgende trouwens, is er al een hele tijd niet meer. Maar zijn muziek leeft voort. And we all shine on. It is John Lennon, Instant Karma. together. Pretty soon you're gonna be dead. get the Daar Reggae. Dat was eh, Bob Marley met eh, Could You Be Loved. We gaan naar de LP The Ark of a Diver uit 1980. En dat is een LP van Steve Winwood. En daarvan draaien we het nummer While You See a Chance. de LP eh, Ark of a Diver, dit was eh, Steve Winwood en While You See a Chance. Zijn we toe aan de tip van Willem. En dat is weer een, eh, nummer van de Searchers. Daar is hij een groot liefhebber van. En terecht natuurlijk. Het nummer What Have They Done to the Rain. Dat ontstond eigenlijk in de, met de titel Rain. En werd geschreven door Melvina Reynolds. Maar in 64 hadden de Searchers er een hit mee. De tip van Willem, What Have They Done to the Rain. vanwege hun eh, vocalen en harmonieuze eh, muziek. The Searchers met What Have They Done to the Rain. Dit was de tip van Willem. Ehm, we gaan eh, naar Eric Burden en The Animals uit 1967. Een van zijn hits met de groep When I Was Young. Times were so much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young. I smoked my first cigarette at ten, and for girls I had a bad yen, and I had quite a bar when I was young. My faith was so much stronger than I believed in fellow men, And I was so much older than When I Young, jawel. Eric Burden met zijn Animals. En eh, ik, kan daar, eh, ik kan daar wel eh, een beetje bij, ja. When I was young. <laughs> Tijdje geleden. <clears throat> we gaan even naar Fleetwood Mac luisteren. Een nummer uit 1988. As long as you follow. even Christine McVie. En eh, dat was het jaar 1988. Fleetwood Mac en As Long As You Follow. Van 1988 gaan we terug naar 1958. Dean Martin, Return to Me. Return to me. Oh, my dear, I'm so lonely. Hurry back, hurry back. Oh, my love, hurry back. I am yours. Return. bella mia. Hurry back, hurry home to my arms, to my lips and mine. solo tu mio ...57 jaar oud. Ja, ja. Ik was toen amper een tienertje.